De federale politie heeft het over zeker twee doden. Er zijn ook verschillende zwaar gewonden. Een eh, zeer zwaar ongeval, zegt de politie nog. Die bus is helemaal gekanteld op de E19 richting Breda, dus ter hoogte van Sint-Job in het Goor. Over de omstandigheden van het ongeval weten we ook nog niets. Het gaat wel om een Franse touringcar en de hinder zal daar nog lange tijd duren. Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om eh, om te rijden als je naar Nederland moet via de A12. Er is toch geen massagraf gevonden in Buzova in de buurt van Kiev. Wel zijn er twee lichamen gevonden in een put achter een tankstation. Het dorp was voor de helft bezet door de Russen en is inmiddels weer in handen van Oekraïne. Er is zwaar gevochten, zegt verslaggever Roel Pauw. In het dorpje hier zie je ook overal dat, eh, dat appartementencomplexen, gewone woonhuizen volgeraakt zijn door uh, mortierbeschietingen, artillerievuur. Het eh, is, is hier een heftige toestand geweest. Er zijn in Boezerva minstens 10 mensen omgekomen. Voordat ze daar verder kunnen zoeken moeten eerst alle mijnen worden weggehaald. En een Nederlandse sensatie bij de Marathon van Rotterdam. Abdi Nageye is de eerste Nederlander die de 42 kilometer daar als snelste aflegde. En dat is niet het enige Nederlandse succes. Bij de vrouwen eindigde een Nederlandse op plek 2. Dit kan niet! Dit is te gek! Dit is onzin! Dit is krankzinnig! Dit is niet gebleken! Ja, Nienke Brinkman begon pas tijdens corona serieus met hardlopen. Dit was haar tweede marathon en meteen in een Nederlands record. Nou, dat had ik niet gedacht. Maar ja, ik eh, ben echt super blij met het Nederlands record. wat zegt het over jou? Wat kan er dan nog meer? Durf je daar je gedachten naar laten, laten af te dwalen? Nou, eh, ik wil heel graag naar de Olympische Spelen een keer. Die zijn pas over een paar jaar, maar, maar dat gaat ongetwijfeld lukken. Want eerst deze zomer geloof ik het EK, hè? Ja, dus eh, dat is nu mijn grote doel.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 Ik heb duizend concurrenten voor de aandacht. In de hotelschool, klas tussen jongens in een pak. Maar misschien wordt zij wat anders voor vanavond. Ja, zij doet super high class, weet alles van finance. Heeft een super fine ass en ik loof dat. Ja, ze spreekt vier talen, drink martinis, als water en alleen haar ogen zijn al Sutra. Wat moet ik doen, zwart? Ik heb niet eens een goed pak. Point your head to the sky if you wanna ride, and keep your eye on the prize 'cause it's It's all the way live.